Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 934. Dat zijn er 25 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Volgens het netwerk acute zorg zijn er kleine regionale verschillen. Daarom worden soms patiënten verplaatst naar andere regio's en naar Duitsland. Daar liggen nu 33 Nederlandse coronapatiënten op een IC. Fractieleider Henk Krol van 50PLUS denkt na over zijn eigen toekomst... nu het hele partijbestuur is opgestapt. Voorzitter Geert Dales maakte dat bekend na weken van wrijving... met partijprominenten en Kamerleden. Krol heeft Dales de afgelopen tijd steeds gesteund. De 25 scholieren die vanwege de coronacrisis met een zeilschip de Atlantische Oceaan zijn overgestoken zijn aangekomen in Nederland. De groep was vlak voor de uitbraak naar Sint Maarten vertrokken voor een lesprogramma. Zouden zes weken op een schip verblijven. Toen duidelijk werd dat ze niet terug konden vliegen besloot de organisatie per boot terug te gaan naar Harlingen. De kinderen zijn tussen de 14 en 17 jaar en hadden hun ouders sinds 1 maart niet meer gezien. De rechtspopulistische partij Alternatieve voor Deutschland heeft zijn perswoordvoerder ontslagen. De man, Christian Lut, had een aantal malen gezegd dat hij fascist is, meldt nieuwsite site Only, het site online. Ook zei hij dat hij van Arische afkomst is. En Griekse media melden dat de Griekse voetbalbond nieuwe bewijzen heeft van matchfixing bij een wedstrijd tussen Olympiakos en Atromitos in 2015. Hoofdverdachten van de manipulatie zijn de voorzitters van de clubs. Zij kunnen levenslang worden geschorst. Bovendien hangt bij de clubs een miljoenenboete en degradatie naar de tweede klasse boven het hoofd. Het weer, de rest van de dag zonnig. Vannacht kan in het binnenland een graad of twee worden...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 prochain pour le Noël calls about a hundred times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. estado todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando.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 Ik zag op de kade een meisje, heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien.